Er liep al jaren een internationaal arrestatiebevel tegen hem. Oud-minister en bankier Abjazov wordt verdacht van het verduisteren van 4,5 miljard euro van zijn bank, de grootste van Kazachstan. Hij werd in het zuiden van Frankrijk gearresteerd door een politieteam met gepantserde voertuigen. Nederlandse bedrijven die het van de export moeten hebben... gaan in de rest van het jaar weer groeien. Dat voorspelt ING op basis van positieve signalen... uit de Verenigde Staten en de eurozone. In april kromp de export voor het eerst in anderhalf jaar. ING verwacht dat die dip vanwege de economische verbetering in de VS... snel voorbij zal zijn. In de bouw en de detailhandel blijft het voorlopig wel kwakkelen. Vanwege de aanhoudende droogte pompt het waterschap Zuiderzeeland extra water uit het Markenmeer naar het Veluwemeer. Het gebeurt op verzoek van Rijkswaterstaat om het water in het Veluwemeer op peil te houden. Het pompen duurt zeker vier dagen. De Zweedse regering is al in 2009 gewaarschuwd voor de koop van energiebedrijf Nuon door het staatsbedrijf Vattenval. In een rapport van consultantsbureau McKinsey staat dat de koop van Nuon risico met zich mee zou brengen en relatief weinig zou opleveren. Vattenfall kocht het Nederlandse energiebedrijf in 2009 voor meer dan 10 miljard euro. Inmiddels is de waarde van NUON gezakt tot onder de 6 miljard. Het RIVM waarschuwt voor matige smok morgen. In het oosten kan de smok ernstig zijn. De luchtvervuiling ontstaat onder meer door de hoge temperaturen. Het RIVM adviseert in dat geval om zware lichamelijke inspanning te vermijden. Vooral mensen die ziektes aan de luchtwegen hebben... kunnen last krijgen van de smok weer. Zonnig en droog en tropisch warm. 25 graden op het strand. 32 landinwaarts. Vanavond nog lang warm. Minima vannacht van 18 tot 20 graden. Morgen opnieuw flink zonnig en nog wat warmer. 32 tot 35 graden met s'avonds kans op onweer.